Het is een van de grotere faillissementen waarbij het bedrijf zegt dat het vooral komt door de inflatie. En dat consumenten de producten niet meer kopen vanwege de hogere prijzen. Wereldwijd zijn er 500 medewerkers en die staan nu op straat. Volgens de BBC zitten nog duizenden meetklanten te wachten op hun nieuwe meubels. De winkels zijn nog steeds van plan zijn om die te leveren. Het kan nog dagen duren voor we de uitslag weten van de tussentijdse verkiezingen in Amerika. In sommige staten is het zo spannend dat het op de laatste telling aankomt en er misschien extra stemrondes nodig zijn. Amerikanen kiezen nieuwe volksvertegenwoordigers. Zielig nieuws voor voetballer Sadio Mané van Senegal. Hij is de absolute sterspeler van zijn land, maar is er waarschijnlijk niet bij op het WK in Qatar. Gisteren raakte hij bij zijn club Bayern München geblesseerd en volgens een Franse krant is hij niet op tijd hersteld. Het is wel een gelukje voor Oranje. Nederland speelt over een kleine twee weken de eerste wedstrijd tegen Senegal, zonder Mané dus. En tientallen mensen en bedrijven door het hele land wonen en werken in een bouwput. Ze zeggen dat ze tienduizenden euro's hebben aanbetaald aan een aannemer in Zoetermeer... die het werk niet of slecht heeft gedaan. Omroep West sprak met 20 klanten, van wie er 17 aangifte deden. Ook Esmeralda. Werd er steeds beloofd dat er dingen geleverd zouden worden, dat er dingen besteld zouden worden. En die datum werd vooruitgeschoven, vooruitgeschoven, vooruitgeschoven. Ja, toen hadden ze anderhalve ton betaald en was hun huis van binnen compleet gestript. En ze zijn niet de enige. We hebben inderdaad van 48 anderen gehoord. Ja, sommige, bij sommigen is het werk niet eens begonnen. Eh, bij anderen is het ook eh, maar voor een deel afgemaakt. De aannemer heeft het over een lasterkant.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 Afgewisseld met diverse vaste items, maar natuurlijk ook met lekkere muziek. ZFM is te beluisteren op frequentie 106.9 of via Ziggo kanaal 40. En via internet op www.zfm-live.nl Mijn naam is Hans Wassenaar. Veel luisterplezier. don't take it away from me because you don't know what it means to me Daar begonnen met Doctor Hook, Sexy Eyes... gevolgd door Love of My Life van Queen. En de volgende is Barbara Dixon, Stop in the Name of Love. geeft je niet meer energie. Yoga begint en eindigt niet op het matje in de les. Je neemt het gevoel van eenheid, van adem, lichaam en geest mee in het dagelijks leven. Zo kun je met meer vertrouwen in het leven staan. Aanmelden via de website van Pluspunt. En het is van maandag van kwart over acht tot half tien s avonds. De locatie Pluspunt Zandvoort Noord. De volgende in de lijst is Cliff Richard. We don't talk anymore. instrumentaal van de week door Hans Wassenaar. Horst Jankowski, geboren in 1936 en overleden in 1998, was een Duitse jazzpianist en bandleider. Jankowski groeide op in Berlijn, maar werd tijdens de laatste periode van de Tweede Wereldoorlog met zijn moeder geëvacueerd. In 1947 keerde hij niet terug, zijn vader was gestorven aan het front. In 1949 tot 1953 studeerde hij aan het conservatorium in Berlijn contrabas, piano en trompet. In 1953 was hij lid van het orkest van Kurt Hogenbergen. Daarna was hij tot 1955 de pianist van Catharina van Lente. In 1955 tot 1960 speelde hij bij het dansorkest van Süddeutsche Rundfunk. In 1957 toerde hij met Tony Scott in Joegoslavië en in 1958 speelde hij met Benny Goodman op de wereldtentoonstelling in Brussel. In 1965 componeerde Jankowski het nummer Ein Schwarzwaldvaart, A Walk in the Black Forest, dat ook internationaal een succes was.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 Ben je klaar om over de drempel te stappen, de kwast ter hand te nemen en jezelf te verrassen? Onder begeleiding van kunstenaar Billy tovert iedereen iets moois op het doek. De kosten zijn 3,50, inclusief koffie, thee en wat lekkers. Aanmelden kunt u via l.oudendijk at l.oudendijk plus.zandvoort.nl of via telefoonnummer 06 3380 3279. 06 3380 3279. En het is elke woensdag van 1 tot half 4. En de locatie? De Blauwe Tram. De volgende in de lijst Tom Jones. The Boy From Nowhere. The nights grow cold is decided by night to survive just until tomorrow. One more mouth to feed, and the way things are round here, that's the last thing they Westkust lacht. 24 uur per dag. Dit is ZFM. gaan de bewoners van huizen in de duinen gezellig aan de wandel en vaak pakken ze een stukje waterleidingduinen mee. Maar voordat ze in de ingang van de Zandvoortse Laan bereiken, komen ze veel overhangend groen tegen. Vooral langs de stoep zijn de bossages te groot en daar hebben de rolstoelgebruikers veel last van. Verzoek je aan de huiseigenaren, maar ook aan de gemeente en of Spaarne snoei eens flink in de struiken... zodat iedereen weer veilig over de stoep kan wandelen. Alvast bedankt. Ik ga door met Iris Williams. Send in the Cloud. again with my usual flair. Sure of my lines, no one is there. Don't you love fast? My fault, I fear. I thought that you'd want But where are the clowns? Quick, send in the clowns. Don't bother, they clowns. They're all to be clowns. boeddhisten minder verdrietig dan anderen als een naaste overlijdt. Als een boeddhist een geliefd persoon kwijtraakt, voelt hij net zoveel pijn als ieder ander mens, zegt Berthe Jansen, boeddholoog en tibetoloog aan de Universiteit van Leipzig in Duitsland. Maar het boeddhisme heeft wel bruikbare methodes voor rouwverwerking. Een van de eerste boeddhistische lessen is het idee van vergankelijkheid. Niets blijft zoals het is. Alles verandert. Een bloem bloeit, maar verwelkt ook. Zo kun je ook naar het leven kijken, legt Jansen uit. In het boeddhisme leer je nadenken over de dood. Je werkt aan het besef dat je eigen dood en die van naasten onvermijdelijk is. Een verlies kan zo minder als een schok komen, zegt Jansen. Wel is belangrijk te beseffen, niet ieder boeddhist is een soort Dalai Lama. Veel boeddhisten verdiepen zich er weinig in. Net zoals in Nederland veel christenen de Bijbel niet lezen. Of deden boeddhisten op dezelfde manier met verlies omgaan als de geleerde boeddhist, is volgens Jansen moeilijk te zeggen. Lady, I'm your knight in shining armor and I love you. You have made me what I am and I am yours. love. There's so many ways I want to say I love you. Let me hold you in my arms forevermore. You have gone and made me such a fool.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 In 1969 vormde hij samen met Billy Connolly, tegenwoordig bekend als komiek, het duo The Humble Ze scoorden in 1970 een kleine hit met Shoeshine Boy dat een 28e plaats in de Veronica Top 40 bereikte. In de Britse charts deed het echter niets. In 1971 bracht Gravity een soloalbum uit Can You Have My Money Back? Een jaar later richtte hij met zijn oude schoolmakker Joe Egan de, de groep Steeler Wheel op. Ze hebben een hit met onder andere Stuck in the Middle of You uit 1972. Vanaf 1977 ging Gravity opnieuw solo met zeer succesvolle plaat City to City. En met daarop zijn meest bekende song Baker Street. Hij behaalde de derde plaats in de Britse top 100. En de negende in de Nederlandse hitparade. Hier is Gary Rafferty met Baker Street.